Citydijkers met het NOS Journaal. Vierdaagse gangers in Nijmegen die met de trein richting Utrecht willen... moeten voorlopig omreizen via Den Bosch. Tussen Nijmegen en Utrecht rijden geen treinen door een aanrijding. De NS adviseert daarom de duizenden bezoekers van de Vierdaagse feesten... om via Den Bosch te reizen. De treinen vanuit Nijmegen naar het noorden, via Arnhem, rijden wel gewoon... net als de treinen naar het zuiden. De NS denkt dat er nog tot half één vannacht geen treinen naar Utrecht zullen rijden. De topman van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike belooft volledige transparantie over de oorzaak van de wereldwijde computerstoring van vandaag. Die was het gevolg van de beveiligingssoftware van het bedrijf. In een automatische update zat een fout, waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. In een brief heeft de topman van CrowdStrike nogmaals zijn excuses aangeboden. Hij belooft daarin ook binnenkort duidelijk te maken welke maatregelen het bedrijf gaat nemen om herhaling te voorkomen. Voor de kust van Haiti zijn zeker drie mensen omgekomen bij een brand op een boot. Veertig anderen zijn vermist en nog eens veertig anderen zijn gered door de kustwacht. De brand op de boot ontstond waarschijnlijk toen twee vaten met benzine ontploften. Mogelijk werden die vaten gebruikt bij een voedselritueel met kaarsen. Dat moet zorgen voor een veilige overtocht. Darter Michael van Gerben heeft de halve finales bereikt van de World Matchplay. Een van de grootste PDC-toernooien van het jaar. De Nederlander won de kwartfinale van Andrew Gilding met 16-10. In de halve finale moet Van Gerwen het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Michael Smith en Rob Cross. De anderhalve halve finale gaat tussen de nummer 1 van de wereld, Luke Humphries, en James Wade. Het weer droog en nog lang warm. Het is niet kouder dan 16 tot 20 graden. Morgen wordt het nog warmer dan de afgelopen dag.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 Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. She's like the wind. Feel your breath my face, your body close to me.